Jobboot met het NOS-journaal. De ondergedoken Libische oud-leider Gaddafi heeft van zich laten horen. Op een Arabische zender werd een verklaring van hem voorgelezen... waarin hij zei dat zijn aanhangers zwaar bewapend zijn en doorgaan met de strijd. We geven ons niet over, we zijn geen vrouwen, we blijven vechten, zegt Gaddafi. Hij noemde met name zijn aanhang in Sirte en Bani Walid... plaatsen die van de rebellen een deadline hebben gekregen om zich over te geven... Waar de verdreven dictator zit is onduidelijk. In Libië doen veel geruchten de ronde. De rebellen vermoeden dat Gaddafi zich met zijn zoon Saif in Bani Walid schuilhoudt. Zo'n 150 kilometer ten zuidoosten van Tripoli. In Griekenland is een gestolen schilderij van de 17e-eeuwse Vlaamse meester Rubens opgedoken. Het Griekse ministerie van Cultuur heeft dat bekendgemaakt, maar zegt niet om welk doek van Rubens het gaat. Vermoedelijk is het de zwijnenjacht. Dat werd in 2001 gestolen uit het Museum voor Schone Kunsten in Gent. In Griekenland zijn twee mensen aangehouden in verband met de zaak. Details over de diefstal zijn nog niet bekend. Volgens kenners was het Rubensdoek zo bekend dat het nooit verkoopbaar zou zijn. Op het Spaanse eiland Ibiza zijn bij een politieactie tegen drugscriminaliteit 60 mensen aangehouden. Volgens de Spaanse politie zijn het drugsmokkelaars die lid zijn van de Italiaanse maffia. De politie deed een inval in 22 huizen op Ibiza. Daarbij werden drugs, juwelen en 21.000 euro aan cash in beslag genomen. Bijna alle 60 arrestanten zijn Italianen. Joop van den Ende heeft de oeuvreprijs van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties gekregen. De VSCD-prijs was hem toegekend voor zijn bijdrage aan de Nederlandse podiumkunsten. De prijs voor de musical- en theaterondernemer werd uitgereikt in de stad Schouwburg in Amsterdam. Daar hield Van den Ende de openingstoespraak van het Nederlands Theaterfestival, waarmee het nieuwe seizoen werd ingeluid. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, plaatselijk mist en minima van een graad of 8. Morgen veel zon, het wordt dan 20 graden in het noorden tot 25 plaatselijk in het zuiden van het land. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand bij de ANB. E de avondspits is bijna voorbij. Er staan nog wel een paar files, vooral door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 4 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopen 7 na een ongeluk, maar de weg is daar wel weer vrij. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 2. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen 9 na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Utrecht naar Den Haag bij het Gouwe Aqueduct 3 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is daar maar één rijstrook open.